Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet moet uitleg geven over een mislukte vaccindeal. Dat heeft te maken met het middel van de Universiteit van Oxford. De ontwikkelaars vroegen een tijdje geleden aan premier Rutte om geld te investeren in een fabriek in Leiden... zodat ze hun vaccin daar zouden kunnen produceren ging uiteindelijk niet door omdat Groot-Brittannië sneller was, zegt correspondent Thomas Spekschoor. Nou, de Britten stonden vooraan in de rij. Je krijgt het idee dat Nederland toch een kleine kans heeft gehad om naast eh, de Britten in die rij te gaan staan. En dat er niet alles aan gedaan is om die positie ook daadwerkelijk te bemachtigen. Nou, volgens minister De Jonge is dat onzin. Er is gereageerd, maar ons land kreeg toen te horen dat het dan niet meer nodig was. En bovendien zouden we niet automatisch meer vaccins hebben gekregen als de deal wel was doorgegaan. De GGD gaat mogelijk meer telefonisten inzetten bij het callcenter voor prikafspraken. De telefoon staat daar de afgelopen tijd roodgloeiend... waardoor het soms uren duurt voordat mensen een afspraak voor een coronaprik kunnen maken. En de trainer van de Schotse voetbalclub Rangers moet de komende tijd flink puzzelen. Vijf spelers zijn voor zes wedstrijden geschorst... omdat ze op een illegaal feestje stonden te dansen. Ook moeten ze een boete betalen. Bij het draaiorgel van Joris uit het Drentse Zuid-Laren kom je niet meer weg met de smoes dat je geen kleingeld op zak hebt. Het contante geld gaat er eh, steeds sneller uit, zeker nu ook met corona. En dat ze zeiden, Joris, we hebben helaas niks, tot de volgende keer. Ik denk, maar ja, daar kan ik natuurlijk niet van leven. Dus mensen die kunnen tegenwoordig eh, er wat ingooien, maar ze kunnen ook even pinnen. Ja, hij heeft dus een pinapparaat op een stok van anderhalve meter gezet om meer geld op te kunnen halen. Ik heb wat, eh, wat klanten verloren omdat ik nooit geen pinapparaat had. Nu weer wel, dus die klanten komen weer terug. Dus eh, het gaat ietsje omhoog en daar ben ik wel heel blij mee. Nou, het ouderwetse centenbakje is trouwens niet verdwenen. Joris heeft in de ene hand het blikje en in de andere hand dat pinapparaat. Het weer nog, bijna geen bewolking en het blijft vanavond nog best lang lekker.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 De rubriek Sterren van Toen en de cover van de week. Als groep schuwt het Amerikaanse trio Midland nooit muziek die zweeft tussen meerdere stijlen. Ze blijven dicht bij de route. Luister maar naar Texas is the Last Stop. Stay. be driving that old wreck, doing 111 because Texas is the last stop before I get to heaven. cicadas singing. They're all waiting just to greet you. Well, I've even been to Paris. And although it was great, if I'm going back to Paris, it's the one in the Lone Star State. Arrow is het zesde studioalbum van Jen Brown. Het kwam vorig jaar uit. Should I Say en Let's Hold Hands zijn daarvan afkomstig. May your tears keep you tender As this world tries to harden your heart And may you rise above temptation For the petals on the rose fall apart And may the sun dance on your shoulders Should those weathered clouds return another day And may the wind God speed you Should you stray too far drown yourself in all it has to give. And if life is music, let the song become the dance for which you seek the prayer from your own mother. Should you stray too far away? The enemy is quick to raise his hand. Let your sweet words be a sword. And may your hope fill up the seasons with true color. May you dream chariot await you Should you stray too far away Yes, when old hands are trembling As they turn the pages of your yesterday May God's chariot await you should you stray too far away.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 Toen zijn tijd als speler ten einde liep, deed zijn langdurige huwelijk dat ook. Fisher bracht de pijn in de muziek en begon een professionele carrière. Het resultaat kennen we inmiddels. Picture Me. memories come alive in these old pictures someone took you and me. I hold them like a treasure on long nights like this. Mary Lace is door en door een loonstaardame. Geboren in Dallas, opgegroeid in Rockall en hangt nu haar hoed op in Denton. Who's Between You and Me? sound is sterk beïnvloed door outlaws zoals Waylon Jennings, Johnny Cash en Merle Haggard. Alle drie deze mannen deden het altijd op hun manier. Daarom hebben deze mannen Jason Allen misschien geïnspireerd. Maar toch zet hij zijn eigen individuele koers uit. Een prachtige versie van de gospel Just a Closer Walk with Thee. De cover van deze week. Fiddle zet de toon voor het zwierige Like a Country Song, gevolgd door rinkelende piano, een huilende stiel en een onweerstaanbaar meezingend refrein. Hoewel het, zoals bij elk goed country nummer, allemaal gaat over het verlaten van een slechte relatie.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 Hij kreeg in 1971 en 93 een Grammy. Zijn songs werden gecoverd door veel artiesten en hij scoorde drie nummer 1 hits. Maar ik heb gekozen voor een drietal covers. Allereerst City of New Orleans, daarna Bad Bad Leroy Brown en tot slot When My Blue Moon Turns to Gold Again. I'm riding on the city of New Orleans. The Illinois Central Monday morning rail. Fifteen cars, fifteen restless riders. Three conductors and 25 sacks of mail. All along the southbound Odyssey, the train rolls out of Kankakee and rolls along past houses, farms, and fields. Passing cars that have no name, graveyards full of old black men, and graveyards full of rusty old automobiles. Well, good morning. I'm the train that called the city of New Orleans. I'll be gone 500 miles when the day is done. call the city of New Orleans. I'll be gone 500 miles when the day is done. Shooting dice. And at the edge of the bar stood a girl named Doris, and ooh, that girl looked nice. Well, then he cast his eyes upon her, and the trouble it soon began. And old Leroy learned his lesson about messing with the wife of a jealous man. The two men that took to fight, and when they scraped Leroy off of the floor. achter ons. Nu weer naar het heden. Overtuigend worden hier de jaren 40 en 50 neergezet door deze in Nashville wonende Carper. Dit is haar officiële solo-debuut waarvan ik My Old Chevy Van draai. Melissa Carper is een oude ziel die op dit album alle kans krijgt zich te ontplooien. Een revelatie, niet meer en niet minder. Crossroads, Crossroads. Country tiptopper. black and geweldige songwriter waarvan de authenticiteit afdruipt en die heel goed zou kunnen opstaan uit de rijen van onafhankelijke artiesten om de mainstream te ontwrichten. Met Last Cigarette doet zij een eerste poging. say what you want me to say Addiction is strong and I know it's wrong But I need that high I ain't gonna lie Just give it a night So I can be took three times to burn into my mind. But I had you once, and you threw a punch. But I'm not too mad, all the fun that we had. But it's hard to let go, it's so hard to say no. I can't go all day, my hands they shake. De helaas overleden Danny Mac is met zijn songs regelmatig te gast in dit programma. Ik ontmoette hem in 1986 voor het eerst in Vancouver en we hebben tot aan zijn dood contact gehad. Zie deze twee songs als een eerbetoon aan hem van mij. Te beginnen met het prachtige Old Amsterdam, de song die hij over onze hoofdstad schreef toen hij er op bezoek was. Debbie Delight is een van zijn succesnummers. on a cold rainy night in the winter While walking the narrow dark streets of old Amsterdam And I wish I could find someone warm that I could hold on to how lucky I am. And the canals lay so still as they bring forth their chill to the winter. And the rain makes them shiver and dance like they're almost alive. glowing red lights above windows And the women behind them call me to their bosoms But I know I can't stay for the night And I'm thousands of miles from my homeland And I'm walking the streets getting stoned But if I can hang on Till I find the right song, I'll be happy and drifting along. It'll pass just like everything does with the winter and become just another old memory of a cold rainy night but it's something that I can keep stone But if I can hang on Till I find the right song I'll be happy and drifting along Good love train and it's hard on my brain Living on liquor and cocaine Standing in the rain, feeling all the pain It's driving me insane That's why I'm sipping, drinking gin and my vision's getting thin Staring through the barroom line But there's one thing I know I'd like to dose a dough with the lady called Debbie Daylight She orders sugar in, sugar on the rim Sugar in, sugar on the rim,